8 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft in Haaksbergen de bestuurder aangehouden van de monstertruck... die vanmiddag in het publiek terecht kwam. Hij wordt over het dodelijke ongeluk gehoord. Dat de man is aangehouden is volgens de politie bij zijn ongeluk gebruikelijk. De monstertruck was bij een stunt over drie auto's heen gereden... vloog uit de bocht en belandde in het publiek. Daarbij vielen zeker twee doden en mogelijk drie. Daarnaast raakten 15 mensen gewond, van wie vijf ernstig. Het publiek stond op een plein in Haaksbergen achter dranghekken naar de stunts te kijken. Volgens de organisator waren de veiligheidsmaatregelen normaal gesproken voldoende... en stonden de hekken ver genoeg van de stuntwagens. Maar als bijvoorbeeld de remmen weigeren is iedere ruimte te klein, zegt hij. Drugshandelaren stappen steeds vaker over op de handel in namaakmedicijnen. Dat meldt reporter Radio van de KRO-NCRV. De verkoop van nepmedicijnen levert veel geld op en wordt veel minder zwaar bestraft dan die in drugs. Volgens politieorganisatie Europol komen in dossiers over vervalste medicijnen steeds vaker de namen voor van veroordeelde drugscriminelen. Het gaat onder meer om vervalste Viagra-pillen, antibiotica en kankermedicijnen. Patiënten die nepmedicijnen slikken lopen een groot risico, omdat er vaak geen of totaal andere werkzame stoffen in zitten. In Zweden en Estland is vandaag de ramp met de veerboot Estonia herdacht. Precies 20 jaar geleden zonk het schip op volle zee. Er vielen 852 doden. In Tallinn, de hoofdstad van Estland, werden bloemen gelegd bij een monument. En er werden 852 kaarsen aangestoken. Ook in Stockholm was er een herdenking. De Estonia was op 28 september 1994 onderweg van Tallinn naar Stockholm... toen de boegklep ineens openging. Dat gebeurde midden in de nacht bij harde wind en metershoge golven. Het schip zonk binnen een half uur. Het was de grootste scheepramp uit de naoorlogse Europese geschiedenis. Het weer. Vanavond blijft het droog.